De regering in Parijs heeft nog niet gereageerd op de onthulling. De oppositiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat alles bespreekbaar is als ze na vandaag met het kabinet gaan praten over het belastingplan. Ze dreigen alleen te worden betrokken bij de minder populaire maatregelen. De fracties willen in het debat van vandaag in de Kamer van de coalitie horen dat dit niet zo is. Wie er echt met het kabinet wil praten, moet in het debat blijken. CDA, SP en PVV doen in elk geval niet mee. Nederland wil een VN-tribunaal om de mensen te berechten die worden verdacht van het neerhalen van vlucht MH17. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Over zo'n tribunaal zou nu met alle betrokken landen worden gesproken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet bevestigen dat een internationaal tribunaal de belangrijkste optie is. Als er drastische maatregelen worden genomen, hoeft er over vijf jaar in Groningen de helft minder gas uit de grond te worden gehaald. Het hebben onderzoekers berekend in opdracht van Greenpeace. De maatregelen liggen allemaal politiek gevoelig. Zo zou de tuinbouw helemaal moeten overschakelen op restwarmte en komen er strengere isolatie-eisen aan woningen. Greenpeace wil met het rapport laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om veel minder gas te winnen. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het WK voetbal in Canada. Oranje verloor met 2-1 van Japan.